Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet kan weer gaan puzzelen op de begroting. Binnenkort moeten Schoof en Co. hun voorjaarsnota presenteren. Daarin wordt gekeken naar de inkomsten en uitgaven. Een soort update dus van Prinsjesdag. Vandaag komt het Centraal Planbureau met de eerste cijfers... en die vallen niet mee, zegt onder meer de Volkskrant. Er moet flink worden gepuzzeld om miljarden euro's bij elkaar te harken. De uitspraken van president Trump van de laatste tijd hebben het vertrouwen in Amerika geen goed gedaan. Volgens onderzoekers van Ipsos INO denken maar drie op de tien Nederlanders dat de VS te hulp zullen schieten als er oorlog uit zou breken in Europa. Deze jongen heeft daar weinig zin in. Op tv zie je al die mensen vechten en dan denk je wel van, ik zou hier mezelf niet tussen zien. Nee? Nee. Ik heb drie zoons, dus ik denk altijd wel van als er dan iets gebeurt, ja, dan zullen ze ook wel aan de beurt zijn ja, dat baart je natuurlijk wel zorgen. Aan de andere kant, wat nodig is, is nodig. En dan moet iedereen zijn steentje bijdragen, op welke manier dan ook. Steeds meer Nederlanders zouden een Europees leger wel zien zitten. Maar zelf meevechten om een ander EU-land te verdedigen zien we minder zitten. Maar één op de 10 zou dat doen. Israël en Hamas zijn het, zijn het alsnog eens geworden over de uitruil van gijzelaars en gevangenen. Eigenlijk had dat afgelopen weekend al moeten gebeuren... maar toen trok de Israëlische premier Netanyahu de stekker eruit. Hij vond dat de gijzelaars bij hun vrijlating werden vernederd. Hamas zegt dat ze er alsnog uit zijn. Israël heeft het nog niet bevestigd. En bewoners van de Rotterdamse wijk Ommoord hadden gisteren de politie op de stoep staan. Die kwam waarschuwen tegen babbeltrucs. Oplichters die vooral bij ouderen aanbellen met een mooi verhaal... en er dan vandoor gaan met sieraden en creditcards. Deze vrouw laat zich niet gek maken. Nou, dan komen ze met dat je een prijs gewonnen hebt... maar je moet altijd eerst geld betalen. Nou, zodra ze dat gaan doen, zodra ik eerst moet storten... doe ik het <laughs> zeker niet. Meneer, wat vindt u van deze anti-babbeltruc-actie van de politie? ik vind het goed dat ze dat doen. Ik vind het wel fijn dat ze, dat ze mensen extra attent op maken, tuurlijk. Die actie is ook hard nodig. De Rotterdamse politie krijgt elk jaar zo'n 2000 meldingen van babbeltrucs. Krijg je het weer nog op veel plekken. Is het droog en vanuit het westen zijn er opklaringen met zon. Later trekt het wat meer dicht en eind van de middag en vanavond gaat het regenen.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 <laughs> kan ik wat langer doorgaan. Ja. <laughs> goedemorgen. goedemorgen hoor. Ah. <laughs> Ja. Goedemorgen. Ja, heb, je, eh, heb jij ook zo'n mooie klakson op je auto? Of eh, is, het, is, het, eh, is dat een, een, populaire klakson? Die ja, meer populaire, ja. Het is oh. niet zo'n plop plop <laughs> met zo'n ballig. Tijdje geleden hoor nou. Dat ja, je hier, zeker. Ja, ik dacht, we hadden het er net over. Ik denk dat het toch nog zelfs voor corona was. Ik weet niet meer of ik in coronatijd toch zo, zo reken je tegenwoordig, hè? Ja. Als je ja. moet, uh, moet herinneren van, van wanneer was dat of zo... Eh, en dan is het altijd begin over dat eh, corona. Over, corona, ja. ja, ja. Zo nou, gaat het. we het daar maar niet meer over hebben. Nee, nee, nee. dat was een vervelende tijd. Ja. Hè? ja. Zo herinner ik het mij ook, hoor. even kijken hoor. ik heb een, mooi plaatje uh, klaarstaan van de heren Bee Gees. Daar gaan we maar even mee aftrappen. Dan kunnen wij ons verder oriënteren wat we de luisteraars, eh, waar we de luisteraars allemaal mee gaan verwennen vanmorgen. Natuurlijk eh, muziek uit de 60, 70, 80 jaren, maar ook een uitstapje naar actueel. Eh, dit zijn in ieder geval, luisteraars, de Bee Gees met Alone. Als je toch zo hoog kan zingen, Orno. Ja. Dan moet je wel bijzonder eh, scheef op je fiets gaan zitten. Wil dat ontlukken. Ja, ja, dat je eventjes een, eh, even uitgeleid. Uh, hey, als, als ik het over muziek heb. Eh, jij hebt er ook nogal wat mee te maken gehad. Want je hebt een hele ruime periode samen met een discotheek in Haarlem eh, gewerkt. Met Dick Hofland, dat zegt de mensen allemaal niets natuurlijk, die namen. Eh, maar hoe heette die discotheek ook weer, weet je dat toch? Wipeout. Out. Wipe Out. Wipe Out was En jullie maakten, De, ja, jullie maakten heel Haarlem en de regio maakten ja, dus onveilig, hè? drive-in discotheek, hè, ja. was het. En dat deden we met een ja, man of vier. En het was een singeltjes tijd, hè? Singeltjes allemaal, ja. ja. ja en dan gingen we bij uh, grammo ja. Spaar dan maar weg. Ja. Daar heb ik ook nog een eh, korte periode ook, eh, gewerkt. Ja. En eh, dan gingen we daar, of in de stad hoor, gingen we dan singeltjes halen. Oké. halen, kopen natuurlijk. Kopen, maar, kreeg, je dan ook, je dan ook, omdat jullie een discotheek hadden, korting? Ja, ja, ja, ja. tenminste bij Grammerservice uh, was dat zo. Nou, als je dat... ik daar werkte ook, had ik, kocht ik een LP of zo. dan was ik 36% korting hoor. Oh, kijk. Ja, ik heb toen de eh, tijd eh, veel uh, platen Ja, in die gekocht. tijd kostte zo'n vinyl LP kostte volgens mij wel rond de 20 gulden. Hè? 20 gulden, ja. ja. 20, 25 gulden. Dubbel LP, uh, vaak 25 gulden. Ja. Dus nou, reken uit. En dan, eh, nou, was, je, voor, voor 17,5 eh, eh, euro. Dan was je, klaar hoor. Ja. <laughs> ja. Hey, en uh, ja, Pieter... Heel wat platen trouwens ook uitgepakt daar. Zo man, man, man. Oh, ja. De periode van Herman Brood, dat Cha-Cha. Oh. <laughs> Oh, en ehm, Bed Out of Hell van um, Meatloaf. Oh ja. En, en Breakfast in America. Ja, Supertramp. Supertramp. Ja. nou man, dan, dan je <laughs> palace binnen. En eh, duizenden LP's eh, daar zo uitgepakt en gesield. En nou, en nou vervoer je nog steeds pallets, maar nou met bloemen. Ja, maar nu met bloemen <laughs> ja, en planten. Die zijn wel iets zwaarder. Ja, ja, kunnen we misschien zo nog wel even over hebben. Maar, maar eh, wat heb jij met Pieter en Gordon? Pieter en Gordon, het, het in, de, in het gehoor. ja, het is, het is jaren 60, eh, hè, begin jaren 60, 1962. Een duo, volgens mij de... Eh, duo, eh, Peter en Gordon, dat, ze heten, even kijken... Uh, Peter Asher en Gordon Waller. Ja, en, en was Phil Spector was dat een van de producers? Ik geloof het wel, ja. ja. Want het klinkt vaak wel met een hoop, ja, met een hoop galm, hè? Ja, ja, ja. nou, ze, ze hebben toch wel bekende nummers. Nou ja, dan, het nummer wat wij natuurlijk gaan draaien, True Love Ways... En ook uh, had je To Know You Is To Love You. Ja. Ook een nummer, eh, bekend ja. nummer van hun. To Know, know, know You Is To Love, Love. Precies, ja, ja, ja. dat is hem. Ken maar we gaan hem die andere eh, draaien. Just love way. You know why Why you and I Will by the day the day zo aan Golden. Ja, ik zei het al, uh, veel 60, 70, 80 jaren. Maar eh, ik maak ook even een uitstapje. Eh, omdat ik het een enorm goede zangeres vind. Dan heb ik het over Lady Gaga. Wat een stort heb dat mensen, joh. Ja. <laughs> ja. Luister. on the sky Burning in your eyes You look at me, babe, I wanna catch on fire It's buried in my soul Like California gold You found the light in me that I couldn't Keizers dus met een eh, geweldige stem. Lady Gaga, wat vond je ervan, Ono? Ja, mooi. Goed, hè? Ja. Ja, nou, leuk. <laughs> nou, ze ziet er leuk uit ook, hoor. Dat kan ik je ook verzekeren. Ja, maar ja smaken verschillen natuurlijk. Misschien hou jij... Er zijn er wel meer, hoor. Hè? Zijn er wel meer. Er eh, zijn er wel meer die er leuk uitzien, natuurlijk. <laughs> maar eh, straks om half tien... Ja, wat gaan we doen? Dan gaan we, ja, we zijn de luisteraars gewend om naar cabaret te luisteren. Nou, een heel actueel stukje kom ik straks op terug. Oké. Dus eh, we gaan even lachen natuurlijk om, om half tien luisteraars. Uh, <clears throat> ja, Orno nou, en ik hebben sowieso altijd plezier. Dus, maar dat, we, laten de <laughs> mensen niet alles weten. Nee, nee, we laten niet <laughs> alles van niet ons eigenlijk. Kon, <laughs> zien. dat kan ook eigenlijk niet. ik heb een leuke klaarstaan van de Fortunes. a place in my baby's heart. This golden ring's gonna make quite sure that we never are. It's so funny what a ring can do. Make a girl just like you take her right downtown for my baby And i very soon that baby, The girl will be some money. We got a love that's gonna last us. It's so funny what a ring can do. Make a girl just like you take her right downtown, searching for a wedding gown. So I got a ring for my baby, and I'm thinking very soon that baby that girl will be mine. dienst. Ja, ja dat uh, kan je wel eens hebben. Maar goed, uh, ik, uh, ik, ik, ik, ga altijd voor een herkansing. Want we hebben meer apparatuur hier. Gelukkig. En dan gaan we even spieken naar eh, het nummer van de plaat. Dat is de nummer 18. En waarom heb jij voor George Baker gekozen, Onno? ja, lekker nummer uh, gebruikt hè, natuurlijk eh, in de film Reservoir Dogs. Ja. ja, dat brengt dan altijd weer leuke herinneringen. Heb jij zelf ook een groentasje? <laughs> Nee. <laughs> Trouwens, het is, het, het is eigenlijk eh, gebaseerd op het uh, dollarbiljet, hè? Het Amerikaanse dollarbiljet. Oh? Schijnt. Ja, het heeft, het, is, eh, ja, dat... oh, dat heb ik nooit geweten. Nee, nee, ik las het hier net. Maar man is niet meer zo oud om te leren, hè? Nee. I love Karina. Tell the world. Karina, way across the sea. Oh, me, I love Karina, way across the sea. If you see Karina, send her home. draaien, wel wie dat was? <laughs> Weet jij wie dit was? Eh, ja, nou vraag je me toch op het laatste moment. Dan moet ik in één keer... Daar Ja, moet ik gaan nadenken. Ja, zeg. <laughs> Eh, begint met een H. Herman. En de Hermits? Van Herman. Keken. Nederlander, Herman van Keken. Hm, oké. Corina, Corina, zo heette het nummer. Eh, ergens op de wereld is een heel land, eh, ik geloof India of zo, die kant op, of uit Ethiopië, ik, weet niet precies welk land, er is een heel land is van eh, stroom verstoken. Een enorme stroomuitval in een heel land. Alles zit in donker. Oké, dat is... Maar, maar daar, daar, heeft Herman Vinkers ook last van gehad. Oké. Mijn vrouw en ik zijn vorige week visite geweest bij de deurwaarder. We dachten, het hoeft niet altijd van één kant te komen. ja. Was is wel een aantal jaren geleden hoor, dat ik dit heb opgeschreven. Dat een paar jaar terug. Ik kan er nou ook wel om lachen, maar het was toen Het was verschrikkelijk. We konden de stroomrekening niet meer betalen. Nou, dat is wel zoiets stoms. Dan kun je in één keer de stroomrekening niet meer betalen. Maar het meest stomme was nog wel dat we ook geen flauw idee hadden hoe die stroomrekening iedere maand weer zo ongelooflijk hoog kon uitvallen. Tot me op een keer opviel dat de buren midden overdag het licht aan hadden. Ik zei tegen mevrouw, hier, daar is het. Ze zei, wat dat is, ja, wat hoe zeg, dat is het. De buren tappen onze stroom af. Ah, zei ze, dat is een beetje al te snel geconcludeerd. Ik zei niks al te snel geconcludeerd. Ik weet het heel zeker. De buren tappen onze stroom af. Dus ik op hoge poten naar de buren. Ik belde aan op mijn eigen kosten. De buurvrouw deed open en zei: Buurvrouw, ik kom praten over het aftappen door jullie van onze stroom. Nou, de buurvrouw wist natuurlijk van niks. Maar zei ze: Mijn man kan zo weer thuiskomen, misschien dat die er wat meer van af weet. Dus ik wachtte samen met de buurvrouw de komst van de buurman af. Nou, de buurvrouw schonk mij een ongelooflijke smerige bak koffie in. Volgens mij opzettelijk. Dus eh, toen ze weer even in de keuken was, gooide ik mijn koffie snel in de Sanseveria. De buurvrouw kwam terug en vroeg of ik een koekje bij de Sanseveria wou. Maar de sfeer tussen de buurvrouw en mij was om te snijden. En ik werd alsmaar chagrijniger en chagrijniger. Ik dacht, waar blijft die kerel van haar nou? De kamerdeur ging open en een buurmeisje kwam binnen. Hallo, buurman. Buurman, ik heb vanmiddag mijn zwemdiploma gehaald. Zo. Heb jij je zwemdiploma gehaald? Ja, buurman. Dus als ik jou in de kanaal gooi, dan zwem je zo weer naar de kant. Ja, buurman. Dan heeft het ook weinig zin om jou in de kanaal te gooien. Ja, nou, ik was enorm chagrijnig, hoor. Zo, wat was ik chagrijn. Jullie hebben geen kinderen, hè, zei de buurvrouw. Nee, buurvrouw, wij hebben geen kinderen. Wij hebben een eh, glazenwasser. uh, wat? Een glazenwasser. Uh, glazen, ja, een glazenwasser. Oh, we zijn er wel zo gek mee met onze glazenwasser. Nou, werkelijk waar. Als we van tevoren hadden geweten hè, hoe leuk het was, dan waren we al veel eerder aan begonnen. Het is... Oh, zo'n leuk kereltje. Nou moeten we er soms wel vroeg uit voor hem hoor. Vanmorgen bijvoorbeeld meldde hij zich al om half zeven. Oeh, half zeven. Dat lijkt me wel een opoffering. Ja, dat is het ook wel, maar je krijgt er veel voor terug. Hebben jullie geen glazen wasser? Nee. Nee. Oh, sorry. Hebben jullie bewust gekozen voor geen glazen wasser? Of kunnen jullie geen glazen wasser krijgen? Ach, we stellen het nog even uit. En bovendien, als ik zie hoe vroeg jullie eruit moeten voor zo'n glazenwasser... en als ik dat ook zie bij andere mensen met een glazenwasser... dan weet ik niet zo goed of we dat er wel voor over hebben. Ja, maar geloof ze me, buurvrouw... een glazenwasser van jezelf is heel anders dan een glazenwasser van een ander. Om kort te gaan, het werd in één keer hartstikke gezellig tussen de buurvrouw en mij. Helaas werd die gezelligheid verstoord door een auto die een grimpak kwam opgereden. Oeh, hard, zei de buurvrouw, mijn man komt eraan. Dus ik trok snel al mijn kleren uit en verstopte mij in de kast. Goed, de buurman kwam binnen, die zag mijn kleren voor de kast liggen. Hij deed de kastdeur open en ik zei, goh, buurman, ik hier. <laughs> ja, is mogelijk, hè? Het zal je maar gebeuren. Ik stapte piemelnaakt uit de kast en ik zei, buurman, ik kwam even praten. over onze stroomrekeningen. Nou, het onderwerp was al lang onbespreekbaar geworden tussen de buren en ons. Nog sterker, het werd een volkomen onhoudbare situatie. Ja, een, een oplossing zou natuurlijk zijn verhuizen, maar ja, daar hadden we geld niet meer voor. Een betere oplossing zou zijn dat de buren gingen verhuizen. Of nog mooier, emigreren. Ja, Amerika, dat was het beste geweest. Ja, dat is een mooi land. Amerika. Daar hebben ze de doorstraf. Ja, dat hebben ze daar. De doorstraf. En dat doen ze met stroom. Ja, dat doen ze met stroom. En ze hebben er ook verschillende technieken voor om iemand elektrisch om zeer te helpen. Zo hebben ze in Amerika de elektrische eh, deken. Elektrische deken, dan laten ze je inslapen. Maar het me... Allemachtig zeg. Je hebt de auto wel erg ver weg geparkeerd, dat is het probleem. Goedenavond, dames en heren. nou, u bent net op tijd voor de finale zo ongeveer. Ik, eh, Ja, hoe doe ik hier Ja, u hebt net zoveel betaald als de rest natuurlijk, maar om de rest nog te laten... Ik heb jullie nog niet op de video, dat is waar ook. Ehm... Maar het, voert allemaal te ver om het allemaal weer opnieuw uit te gaan leggen. Dus eh, ik kan moeilijk weer een hele, hele 20 minuten terughalen. Maar als je zo vriendelijk wil zijn om op het teken van mij te eh, roepen... maar geef niet, het droogt wel weer op. <laughs> dan ben ik met het verhaal rond. En dan uh, heb je van mij ook gelast met verder. De rest heeft het al gezegd, je hoeft allemaal niet meer. Dus het is gewoon... Ik tel tot drie en iedereen is stil. En als u dat roept... Iedereen is stil en als u dan roept van geef niet, het droogt wel weer op, dan is het eh, verhaaltje rond. Ik tel tot drie en dan geef, moet ik goed gelijk. Geef niet, het droogt wel weer op. 1, 2, 3. Geef niet, het droogt wel weer op. Prima. Nou. Uh, nou, nou, Dino, dat was zo'n band in Aalwijk. Ehm, waar waren wij gebleven? De glazen was er aan wel hard. Hè? Oh ja, Nou, en, eh, dan laten ze je inslaven. Ja, ja. ja maar ze hebben ook nog de eh, elektrische stoel. Oh, dat is het meest gek met een elektrische stoel. Onlangs nog werd er iemand veroordeeld tot een klap van 50.000 volt. Waarvan 12.000 voorwaardelijk. Nou, dat zal me een stroomrekening geweest zijn. Hè? Het gaat over stroom. Maar, um, maar goede buren waren niet weg te branden. En toen hebben we maar van ons allerlaatste geld een staatslot gekocht. Want de hoofdprijs was 500.000 gulden. En we dachten, nou, daar heb je wel een ander huisje voor. Ik las dat staatslot 339777. Oh, kijk eens aan, dat is netjes, hè? 339777. Stel je voor, als dit inderdaad 500.000 is, dan heb ik al een leuk oud boerderijtje op het oog. En dan begin ik volgende week al met verbouwen. Twee hectare mais. Uitslag moet nu zo'n beetje op de televisie zijn. In Almelo zijn twee treinen op elkaar geborst. Twee mensen overleden onmiddellijk. Drie na enig aandringen. Tot zover het nieuws. Tot slot het weer. Er waait een zachte zuidoostelijke wind en met 22 graden wordt het een aangename dag. Met 36 graden wordt het een hete dag. En met 2 graden wordt het een frisse dag. Verder verwacht het KNMI gladheid in het hele land met uitzondering van de Antillen. Zo dadelijk kunt u kijken naar Wie weet waar Willem Wever woont waarin ingegaan wordt op een vraag van een luisteraar uit Binnenkom die graag wil weten of trouwen met de handschoen zwinters vaker voorkomt dan zomers. Maar eerst, zoals gebruikelijk, de lotto-uitslag. Ja, eindelijk. 339-777. De hoofdprijs van 500.000 Hier, we hebben gezegd 500.000 gulden. Lotnummer... Oh, 339-777. 3. Hier, de eerste is goed. 3. De tweede is ook goed, dan komt er 9. 9. Prima, hou vast de 7. 3 maal 7.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 ja, er zijn er zoveel van die programma's. Ja. Welke, welke bedoel je? Nou, ik heb één keer, en het was net een beetje de, ehm, de finale... Ja. Eh, dat was eh, vorig jaar. Ja. En daar was die gasten van de, eh, die de Bee Gees. Ja. Je, nou, je had het over die strot, hè? Ja, ja. Nou, die gasten. Ja. Hebben inmiddels al opgetreden. In, ook hier in Haarlem hebben ze in de Philharmonie uh, ja, ja, ja. opgetreden. Maar die kon echt ook die, die, die, die, die, die moeilijke. Ja, ja. Ooit, ooit in een ver verleden, Charles, kon ik dat ook. Ja, je kan het nog steeds hoor. <laughs> Ah, ja. Feel alive, <laughs> Alleen dus verkeerd op mijn fiets gezit, zitten, dat zei ik net al. Maar, maar in ieder geval, uh, je, hebt, eh, je hebt tegenwoordig ook de Tom Jones Tribute Band. Daar staat een zanger voor, nou die heeft ook <laughs> een stoort, jongen, ook echt. Ja. Ook, ja, die komt heel dicht in de buurt van Tom Jones. Maar niet in de buurt van Cliff Richard. tell me that I'll always be the one you'll always love so true.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 let me see you blue Then I can tell you oh so easily I could easily fall in love with you Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Weer Ja, cool dat. Cliff Richards met uh, I could easily fall in love with you. Nou, niet zo bedoeld hoor. <laughs> je ziet me nou uit te kijken. Hij begint al te transpireren, uit. Ik, ik, ik zou wel een kopje thee lusten. Eigenlijk liever nog een glaasje melk. melk. Ja, is dat mogelijk? Of, eh?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 stemgeluid onder. Vind je niet? zeker Nummer uit 1961 alweer. Ja, een hele tijd geleden. Hele tijd? Ja. Toen was ik eh, twee jaar. Ja. Ja, luisteraars, wij kennen elkaar, Onno en ik. Eh, eh, nou ja, vanaf welk jaar ongeveer, Onno, schat jij in zo'n beetje? onze vaders, onze vaders. Vader en moeder, onze ouders waren bevriend met elkaar. Ja. En als mijn moeder natuurlijk wel eens bij jouw ouders op visite ging... Oh, eh, mijn moeder heeft gezellig... Eh, Klein beetje dichter bij de microfoon. Eh. Oh, ja, ja. <laughs> En even eh, koffie ging drinken of zo. Ja, dan, uh, toen ik nog klaar was, dan ging ik natuurlijk mee. Ja, dan zag ik jou ook wel eens schuifelen. Ja, ja, ja. <laughs> Onze vaders die hadden vroeger, in de naoorlogse jaren praat ik over... Eh, ja, tussen 1945 en, 1950 hadden ze een, een soort snip- en Een Revue cabaret of zo. ja, zeg maar. cabaret. Ja. Waar ze allebei, dus onze vaders die kennen elkaar ook. En ja, ja wij verschillen natuurlijk nog best wel behoorlijk in leeftijd. Want je moet nog steeds u tegen me zeggen. Oh ja? <laughs> Eh, maar... Moet, eh, e-, moet, even lachen hoor. Ja. <laughs> Oké, oké, oké. Eh, mijn eerste verkering, Orno. Dat zou je niet geloven. Uh, Trace? nee, nee, nee, nee. Mijn eerste verkering was altijd in zwart gekleed. Oh. in black and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do? She thinks of him and so she dresses in black. And though he'll never come back, she's dressed in black. Oh dear, what can I do? Baby's in black and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do? of her, but she thinks only of him. And though it's only a whim, she thinks of him. Oh, how long will it take till she sees the mistake she has made? Dear, what can I do? Baby's in black and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do? dressed in black. Oh dear, what can I do? Baby's in black, and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do? Ah, ik vertel eh, vertelde net al eh, informeel aan jou dat uh, eigenlijk mijn eerste meisje, die was helemaal niet in zwart gekleed. Nee, die liep op blote voeten. Die was namelijk fan van Sandy Shaw. En Sandy Scholl, die eh, liep ook altijd... de zangeres van Puppet on the String natuurlijk. Ja. Eh, en die liep ook altijd op blote voeten. Eh, wat, wat, was er met jouw eerste meisje, Orno? <laughs> Mijn eerste meisje? Laat ik daar nu niet over beginnen. <laughs> Oh. jee, is het zo... Uh... Nou, nee. <laughs> Hectisch? geen, geen paranoia aan overhouden? Nee, maar ah. heeft dat te maken met Shocking Blue nou eh, of zo? Of, eh? Dat mag jij vertellen. Ah. <laughs> Maris, nou, Maris Mariska Nou, ik was, nee, nee, niet Maris Veres. Ik had meer een, eh, eigenlijk een oogje vroeger op uh, Jenny Kaagman. Journey Kaagman? Ja, joh. Dat vond ik wel een leuke vrouw. Als het om vrouwelijke artiesten... ja, die leidt overigens aan dementie, Ja. ja, moment, ja. ja. hoort er ook weinig meer van. Nee. nee. <laughs> Ik heb het idee dat mijn microfoon een beetje vervormt eigenlijk. Maar, nou, goed. Ik hoor niks. Nee, nou, Tenminste, in die zin... Eh, eh, het is een shock in blue in ieder geval.